Mark Hokken met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... hard uitgehaald naar de VS. Hij zei dat als de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven... de Noord-Koreanen niet van plan zijn hun kernwapenarsenaal op te geven. Hij lijkt daarmee te reageren op de uitspraken van president Trump donderdag... Die zei dat de sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven... tot de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland een feit is. Op het eiland Sulawesi komen steeds meer hulpverleners om lichamen van slachtoffers te bergen. Het dodental als gevolg van de aardbeving en tsunami gisteren is opgelopen tot bijna 400. de vrees is dat het totaal aantal doden veel hoger ligt. Vooral de kuststad Palu is zwaar getroffen. Verspreid door die stad liggen blauwe lijkzakken. Het Rode Kruis heeft rekening nummer 6868 opengesteld om geld te werven voor de hulpverlening op het Indonesische eiland. Een arrestatieteam heeft in een pand in Hattem twee mensen opgepakt vanwege een incident in een bos. Er zijn berichten dat in het bos in Gelderland geschoten is. Een boswachter had twee mannen zien wegrennen. De politie zei aan het begin van de avond dat een pand in Hattem wordt doorzocht. En verder vindt in het bos sporenonderzoek plaats. De politie hoopt zo vast te stellen of er inderdaad is geschoten bij Hattem. Burgemeester Halsema heeft een Amsterdamse koffieshop per direct gesloten. De koffieshop Los Angeles raakte vannacht beschadigd door zwaar vuurwerk. Ook twee geparkeerde auto's liepen schade op. De politie heeft geen idee wie het vuurwerk heeft neergelegd. Halsema zegt dat de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers in gevaar was... en sluit daarom de koffieshop in Amsterdam-Oost voor onbepaalde tijd. Het weer droog en op steeds meer plaatsen helder. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt in het oosten... tot een graad of acht langs de kust. Morgen geregeld zon, met in de loop van de dag steeds meer wolken en kans op een bui.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 Natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Jongens, we gaan gelijk beginnen met de tips. Want eh, Quinten, jij hebt een eh, tip eh, deze week ingebracht. En vertel eens even wat over deze tip. Ah, de tip die ik aan jou heb doorgestuurd, Mike, dat is... Dance van Justice. Ik heb dit voor het eerst gehoord op We Are Lactic. Oké. En ja, eigenlijk is het niet echt mijn muziek. Maar ik vond het wel oké voor deze keer. Beetje Oké, okay, nou, Laatste nagedachte aan mijn zomer. Kijk, hartstikke goed. Dus we gaan de nagedachtenis aan Quinten's zomer gaan we nu vieren. Dance van Justice. Winter. Justice Dance. Jouw eh, eerbetoon aan de zomer. Heerlijk. Vanity, we gaan ook gelijk door naar jouw nummer. Ja. We gaan gewoon één streep door. <laughs> Eh, welke plaat is dit? Um, um, Wauw, welke was het ook weer? Jezus. David Guetta, Say My Name, speciaal voor Vanity. Maakt niet uit wat Vanity kan gebeuren. If it's true, then believe you. Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres.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 Dat was hem, Vanity. Ja. Dat was hem gewoon. Dat was jouw plaat. Even vergeten. Ja, ik was hem gewoon even vergeten. Maakt niet uit. <laughs> deze plaatsen zijn allebei denk ik wel toepasselijk op, eh, op jullie eh, afgelopen periodes. Jullie hebben meegemaakt. Ja. Toch of niet? Ja. Is nou zeer diepgaand. Nou, niet echt ik heb een hele simpele plaat eigenlijk opgezegd, opgeva oh, in ieder geval toegevoegd. En die, eh, die draag ik op aan mijn, uh, aan mijn dochter en aan mijn vrouw. Ja, dat is, eh, dat is aan mijn dochters en mijn vrouw. ik denk vooral mijn vrouw, want zij wil gewoon slapen. En ik denk dat er weinig artiesten zijn die dat nu op dit moment zo goed kunnen vertolken... als Jan Smit, Ellen Clark en Glenn Faria <laughs> dat op dit moment doen. En dat is Ik wil slapen, dus bij deze. We willen slapen. Er is een feestje in de kroeg. En iedereen is aan het dansen. Een lange avond voor de boeg. Ik weet het is nog veel te vroeg. Maar voor mij is het genoeg. Want ik wil slapen. Handdoek in de ring. Slapen. Want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen hopelijk tot gauw. Want als ik dat dan doe, dan wel met jou. Mm. Jij zit al aan je vierde glas. En ik nog bij de eerste ronde. Deze nacht begint nu pas. Jij haalt je make-up uit je tas. En ik denk alleen maar aan mijn jas. Want ik wil slapen. Handdoek in de ring. Slapen. Want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen. Dus hopelijk tot gauw. Want als ik dat dan doe, dan wel met jou was wel een beetje bij de huidige situatie. Mijn vrouwtje die heeft het natuurlijk eh, best wel pittig eh, eh, gehad. en ja, moet er s'nachts nog wel eens uit. Want ja, ze, moet de borst geven, hè? de borst, de tit, De tittybar, zoals we het dat zo mooi noemen. Prachtig. <laughs> ja. Zeg maar, het is dat dit nummer aan je vrouw is opgedragen, maar want anders begon kan je muziek maken nou ja, ik, heb hier nu gewoon LL Loco tegenover mij zitten. ik heb hier Q, Mr. Q, heb ik hier gewoon tegenover mij zitten. De superheld van Voor Weinig Geld. um, <laughs> Dus ja, Quinten met eh, de koptelefoon even op een iets andere manier. Dus ja, dus ja. Quinten. Mike. Ja. De tips die zijn geweest. En de tips zijn onder andere geweest Dance van jou, van Justice. Ja, zeker. Say My Name, David Guetta en Bibi Rexa. Ja. En Ik Wil Slapen, Jan Smit, Anna Clark en Glenn Varia. Dat zijn de tips van deze week. Eh, we gaan eh, straks om eh, half negen gaan we MC Falafel weer even het studio in toveren. Daarna gaan we het beruchte, befaamde Je moet het maar weten spelen. Quinten, de money-making haymaker, <laughs> champion of the world. van <laughs> Je moet het maar weten tegen de number one ranked contender Fancy Beaumont. <laughs> Die gewoon is dus even wat uit de pocket gaat toveren. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat wie verslaan in Je moet het maar weten. Daar gaan we zo achter komen. We gaan ook een, eh, een beetje een, eh, een, een, een nummer draaien waarvan ik denk van nou dat past er wel bij. Rise, rise to the occasion. En dat is een tip van Quintana Bay.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 Ja, Maroon 5 en Cardi B. Lekkere plaat. Waar die horen, eh, ja, komt te staan, hoor je straks. We hebben nu eh, in de tussentijd eh, we hebben wat, wat rare figuren in de studio gehad. Maar we hebben nu toch wel iemand in de studio. <laughs> Ik zit hier vast. Ja, dat is dit is echt gewoon, echt gewoon, wauw. Wauw. Ja. Ja, zeker. We hadden net, eh, hoe, noem je jezelf als je je zo verkleedt, Quinten? Ehm, <clears throat> ik sta bekend als eh, onder vele namen, waaronder de eh, Lil Glasex. <laughs> en 7-Eleven. Ja. De broer van 6 9 Ja. Ehm, ja. Voor de rest, de Bakeltijn hoofdconducteur. Ja. Nou, meer weet ik eigenlijk wat niet. Lil Train of zo. <laughs> ik heb geen oh, idee. Mijn God. Vele nou. namen, vele namen, vele fans. Ik zal het even omschrijven hoe Quinten er hier net, eh, net bij zat. Eh, Quinten eh, had net zijn hoodie op zijn hoofd. Hij had zijn koptelefoon zo dat hij net voor zijn ogen viel. En ja, een of andere verknipt figuur uit, uit Star Trek. <laughs> ja, het mooiste zit ook echt precies bij die gaten bij zijn ogen. Dus hij kan ook gewoon zien. Precies. Nou, ik, eh, vanavond eh, drop ik mijn dertiende mixtape. Baktrain 13. Bakotrein 13. Jij bent dus eh, MC voor Lavel. Nee, nee, nee. Oh. Maar ik ben, een klein geheimje is dat ik wel goed bekend met hem ben. Oh. Je bent goed bekend met hem? Ja, ja zeker. Echt waar? Ja, zeker. Hoe heb jij MC Verlavel uh, leren kennen? Nou, ik was een keer, zat ik in mijn eentje aan de, in de VIP-tafel, nou, aan de VIP-tafel in de club, de club, weet je wel. En kwam hij naast me zitten en ik zeg, jij bent MC Falafel of niet? Ja, toen zijn we eigenlijk de beste formaten geworden. Ja, en toen zei hij, de man schrijft nu aan tafel, aan de ja. Je weet, ik ben Capalo. Absoluut, ja, zo, zo begon het. Oké, ja, dus jij hebt eh, connecties eh, richting eh, MC Falafel. Zeker, zeker. En, zo is hij ook in dit programma gekomen. Waar oh, blijft hij eigenlijk? Ja, hij, hij, hij moet er eh, alweer, alweer bijna aankomen. Ik zal hem zo anders wel even bellen als hij er... Maar ik denk dat hij wel komt. Hoor. Denk jij dat hij, denk je dat hij komt? Eh? Ah, hij heeft een druk leven, absoluut. Natuurlijk. Ja? ja? Oké. Nou ja, eh, MC Vlof, hij kan ieder moment kan hij de studio binnenkomen lopen. Dus ja, bereid je man alvast voor. Want hij gaat natuurlijk de, Euro Breakdown gaat hij weer aankondigen. Dus dan... Uh, dat is eigenlijk wel een beetje vaste plak eigenlijk geworden, de Euro Breakdown. dus MC Falafel daarbij. En ik, ik, ik, vermoed wel dat er wat aankomt. Want ik, ik, hoor, oh. ik hoor wel een toilet doortrekken. Oké, ja, volgens mij... Oké, ik, ik hoor wat. Wat is hij aan het doortrekken, man? Een anaconda. Je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. gezonder van falafel En joh, die shit is zo verslavend En ik ben live in de house vanavond, yeah Euro Breakdown MC Falafel in de tent heeft hem even aangekondigd zoals het hoort. Jongens, we gaan gelijk weer van start. De nummer 20, Ariana Grande, Breathe In, vind je daar. En DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper en Quavo met No Brainer op plek 19. Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss vind je op plek 18 deze week. En Kygo, Imagine Dragons, Born To Be Yours staat op plek 17. Jonas Blue, Jack and Jack, Rise op plek 16 deze week. En op plek 15 de Chainsmokers, Emily Warren en Side Effects. David Guetta, Emery, Do Not Leave Me Alone vind je op plek 14. En op plek 13 Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Z, Ellie en Dune, Happy Now vind je op plek 12. En Benny Blanco, Halsey en Kelly met Eastside vind je op plek 11. Op plek 10 hebben we eh, Clean Bandit en Demi Lovato solo. Gaan wij eh, naar luisteren. En eh, ja, ik eh, ben eh, toch bij gods benieuwd jongens wie er straks, je moet het maar weten, gaat winnen. Ik heb de vragen, heb ik al ver van tevoren natuurlijk voorbereid. En ik ben toch allereerst benieuwd wie kampioen zwaargewicht, je moet het maar weten, binnen gaat slepen. Is het Quinten Quintanamo Bay of is het Vanity de, ja, <laughs> Vanity de Ripper Beaumont? Die de titel naar huis mee naar huis gaat we gaan het meemaken. <laughs> Echt, je bent on point vandaag. Ja, echt eh, on point. Maar, eh, we gaan eerst even kijken. We gaan even eerst verder met Clean Bandit, Dem Lovato en Solo. plek 10 deze week. En we gaan beginnen jongens, want het is tijd. Quizmaster, neem je plaats in. Hij heeft er zin in. En de meeste mensen denken dan... Ga naar huis, Mike. Ja, inderdaad. Hij is koekoek. Jongens, we gaan beginnen. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Nooit. Oké. Dat is mijn geheim. Hartstikke goed. <laughs> Even de regels uitleggen voor de mensen die het nog nooit eerder... je moet het maar weten, hebben gehoord of hebben gespeeld. Um, gaat dus even als volgt. Want ja, thuis kun je ook meespelen. Je wint er alleen vrij weinig mee. Maar maakt niet uit, het gaat om de eer. Je moet het maar weten is eh, samengesteld uit drie vragen. Drie vragen waar je, die dus uit alle hoeken kunnen komen. En eh, ja, bij je moet het maar weten is het inderdaad, je moet het maar weten. Bij die drie vragen is het zo dat de eerste twee vragen eh, meestal niet op multiple gok gaan. Multiple choice, hè, om het even zo mooi te zeggen. En de derde wel. En eh, ja, degene die wint is de, week van, is de winnaar van de week eigenlijk. Dus we gaan van start jongens. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want de eerste vraag heb ik al klaarstaan. Oei. Jongens. <laughs> willen jullie de eerste vraag horen? Ja, daar kom ik hiervoor. Mooi, hartstikke goed weet ik in ieder geval dat je ergens komt hier. <laughs> dus we gaan beginnen jongens. Ehm, en dat is de volgende vraag. De eerste vraag is dus. In welk land werd de organisatie Greenpeace opgericht? Ah. Wow. Vanity zit in twijfel. Ik denk dat ze het ergens wel weet. Quinten draws a blank. Weet het niet. Ik zit heel erg te twijfelen. Ja, ik wil een antwoord hebben. Ik, uh, Frankrijk gok ik. Quinten gokt Frankrijk. Groenland. Eh, <laughs> allebei fout. Oh. Wat was het? Canada. Ah, oh, dat zei ik toch. Ik zeg het toch tegen hè. Zou het Canada het komt in de buurt. Nee, maar je zei van niet, hè. spelerij is dit. Van welke staat, vraag 2 dus, van welke staat eh, werd eh, Arnold Schwarzenegger gouverneur in november 2003? <laughs> Californië. Quinten zegt Californië. Ja, dat is dat dan ook, volgens mij. Hm? Dat is hem ook. Nee, niet. Ik weet het niet. Nou, in principe zei ze het al, ja. En Quinten had als eerste het antwoord. Eh, dus ja, Quinten, de eer valt naar jou. Ding, ding, ding. Inderdaad. Inderdaad. Jongens, dan uh, Vanity, jij eh, zit eh, natuurlijk... jij, jij, jij, je hebt veel met kinderen te maken, in je dagelijkse werkzaamheden. Dus ik hoop dat je deze vraag weet. Ach, oh, god hé. <laughs> Zo'n valspelerij dit altijd. Welke kleur... Ik haal je van de mic af, hè? En dan verlies je automatisch. <laughs> Kijk, zo snoei je iemand de mond. Welke kleur bevindt zich aan de top van een regenboog? Rood. Eh, hij was eerder. Ja, je was Fair eerder. enough. Maar het is eerder. rood, ja. ja. Wat een meesterlijke gok, jongens. Quinten heeft gewonnen vanavond. Leuk feitje, dit weet ik. Omdat ik laatst heb gelezen dat ehm, je kan zien... of eh, je kan zien aan een regenboog hoe dik de druppels eh, water zijn die vallen. Aha. Dus hoe groter het rode stuk op de regenboog, hoe meer water er valt. Hoe dikker de druppels zijn. Ja. the more you know. Dit, dit, dit, was wel even, dit was wel even een eh, zware ronde, eh, Vanity. Eh. Ja, mijn niveau zit deze week sowieso al uh, nog lager vloerniveau. Mm ah. dus, ja, maar ik denk, ik stel er ook eentje die een beetje... nou, maar dit is geen excuus. Ja, maar hij is ook gewoon heel snel. Dit is geen excuus, dit. Ja. Dus zien we maar weer waarom ik... Verpletterend 26 maal wereldkampioen ben. Dat denk ik wel, ja. Nou ja, doe maar 25, want je hebt niet iedere week gewonnen. <laughs> Nee, twee keer niet. Twee keer niet. 24. Nee, maar we zitten ondertussen al op een jaar, hè, zijn we al voorbij gegaan, Mike. Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Jongens, we gaan eh, dan door, want Quinten heeft hem dus nu met 2-0 gepakt. hij hopelijk volgende week eh, beter. Eh, wij gaan door naar een, naar een plaat van de Imagine Dragons. Hebben we eigenlijk al een hele tijd niet meer gedraaid, maar ik vind wel dat het daar hoog tijd voor gaat worden. En dat is dus de plaat Natural waar, we naar gaan luisteren. we gaan straks aan het einde van dit uur gaan we natuurlijk de nummer 1 onthullen, dus blijf zeker hangen. In de tussentijd gaan we nog kijken of we nog wat sappige, juicy details nieuws voor jullie hebben. Maar eerst eens even kijken hoe de Imagine Dragons tegenwoordig klinken. you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind. see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my hand, won't break it. I can taste it. The end is a bonus, I swear. I'm gonna make it. Imagine Dragons, Natural, hoorde je net bij de Euro Breakdown. Weer even lekker om ze toch eens even te hebben. Ik moet wel eerlijk zeggen dat eh, dit nummer is weer wat wilder dan wat ze normaal gesproken maken. Waardeer ik. vind het echt een lekkere plaat. Ik, eh, ik weet niet. Het is een beetje zo'n zo'n hype muziek. En die hype muziek, daar, daar ga ik altijd heel goed op. Zeker, zeker. hey jongens, eh, ik heb goed nieuws voor de, de mensen die eh, dus eh, naar Eurosonic zouden gaan volgend jaar. Eurosonic? Eurosonic, zo wordt het ook wel genoemd. de eerste namen zijn namelijk bekend. Eurosonic Noorderslag, ESNS zoals dat heet, heeft dus de eerste namen aangekondigd voor de aankomende editie. De eerste serie bevatte dus 29 namen van opkomende acts. En ze zijn geselecteerd in samenwerking met de radiosenders uit de Europese Unie. die vereniging in de, in de EBU. Hey, had dus bijna de Euro Breakdown kunnen zijn. EBD. European Broadcasting Union. Eh, namens eh, Nederland en uh, collega's radiostation 3FM <laughs> worden Rimon en San Holo naar Groningen afgevaardigd. Oeh. En de Amsterdamse Rimon bracht in januari haar debuutsingle uit en video Grace. Ehm, en de Zoetermeerse DJ en producer San Holo is bekend van de single I Still See Your Face. Eurosonic Noorderslag is in Groningen van 16 tot en met 19 januari in 2019. En de datum voor de start van de voorverkoop wordt binnen dus binnenkort bekendgemaakt. Uh, eh, dus voor de mensen die graag naar Eurosonic toe willen... hou hun website dan even in de gaten. Maar, echt waar... Dus ja. Als je de kans hebt om daarheen te gaan, ga er naartoe. Want het San Holo alleen al is het waard. Ik heb die man live gezien en dat is echt de shit. Quinten is hyped gewoon. Hyped. Absoluut. Ik zou naar Groningen gaan daarvoor. <laughs> Lekker, lekker. jij hebt ook nog wat anders? Ja, oh ja iets minder. Eh, iets, met een, eh, iets met een randje. Iets met een randje. Iets met een randje? Oh, nou ja, eh, Cher, wereldbekend. Ja. Is eh, een politieinval bij geweest en een arrestatie. Maar gelukkig niet bij haarzelf. Want eh, de politie van Malibu in de Amerikaanse staat Californië... is donderdagmiddag het huis van Cher in de standplaats binnengevallen. Er zouden meerdere politieauto's en ambulance en brandweerwagen zijn uitgerukt voor de inval. Oh. Hm. Volgens TMZ zou het de autoriteiten zijn geweest... om de zoon van de assistent van een zangeres op te halen. Hij werd opgepakt voor het leveren van drugs aan iemand met dodelijke gevolgen. De 23-jarige Donovan Ruiz, Ruiz, geen idee, <clears throat> zou eerder deze maand betrokken zijn geweest bij een fatale overdosis. De jongen woont op het landgoed van de zangeres. Cher was gelukkig zelf niet thuis tijdens, eh, de, tijdens de inval. <laughs> dus hij wordt opgepakt omdat iemand anders een overdosis heeft gedaan? Van, van zijn shit. Ja, maar het is toch nog steeds je eigen verantwoordelijkheid wat voor shit je doet. Of ligt het aan mij? Onder andere. Maar waar, waar ken je, kennen jullie Cher? Kennen jullie een plaat van Cher toevallig? Ken je een plaat van? in een zwart, zwart gat. Als ik het hoor, dan weet ik het waarschijnlijk wel. Oh nee, dat is hem niet. <laughs> soepel, soepel. Is weer wat anders. Nee, eh, ik heb werkelijk eh, geen idee. Nou ja, ze heeft onder andere platen, ze heeft veel verschillende platen gemaakt. Maar er is één plaat denk ik wel bekend. Daar gaan we even kort even naar luisteren. Yeah. daar kennen wij Cher dus eh, onder andere van, eh, van de plaat If I Could Turn Back Time. Eh, is een veelbesproken artiest eigenlijk ook. Niet alleen vanwege... Ehm, nou, natuurlijk dit nieuwtje wat we net hebben voorlezen. Maar zij, zij, was best wel exotisch gekleed natuurlijk altijd tijdens haar optredens. Dus daarom viel ze altijd, al, altijd wel extra op. dus ja, wat dat betreft even, dat is Cher. Ehm, dus ja, nou hopen dat het in ieder geval allemaal, allemaal goed gaat komen. In ieder geval met, met haar en uh, die politieinval... Uh, eh, vast wel, vast wel. Jawel, jawel. Dat zal allemaal wel goed aflopen. Het komt helemaal goed uit. Wij gaan in de tussentijd, eh, gaan wij straks gaan wij door naar de volgende plaat. Terwijl de muziek... je moet hem wel de goede kant op... ja, weet ik, weet ik. Het, is, <laughs> het gaat zo goed hier vandaag. Het is allemaal goed voorbereid. Maar wij gaan in de tussentijd gaan we lekker door naar een plaat die ja, wat minder oud is dan Cher zelf.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 dat je cruisend over die boulevard heen gaat. Dit nummer gewoon vol door die speakers heen laat blasten. En dat je dan gewoon even vol ervoor gaat. Je hoort Jackie Chan en Chesto. jongens, we gaan naar de onthulling toe, want we hebben weinig tijd over. Op nummer 10, Clean Bandit, Demi Lovato, met het solo. Drake In My Feelings vindt je op plek 9 deze week. Imagine Dragons Natural op plek 8. Sia Diplo en Labyrinth Thunderclouds op plek 7. Plek 6, George Ezra met Shotgun. Chesto, Pro Post Malone en Prim met Jackie Chan op plek 5. En plek 4, Marshmallow en Bastille, Happier. Op plek 3 Loud Luxury, Brando, The Body en Dinoro. En In My Mind hoorde je net ook voorbij komen. En daarna hebben we op nummer 1 hebben staan nog steeds Calvin Harris, Sam Smith. We gaan afsluiten jongens, het is alweer zover. Jongens, jullie hoeven natuurlijk niet op de bank te blijven zitten. Er zijn een aantal dingen die, jullie, die je vanavond kan gaan doen. Je kan eh, of naar Oktoberfest gaan... En eh, daar lekker helemaal een padje gaan Maar ik kan ook naar Rico Verhoeven gaan kijken. Want die gaat vanavond ook vechten. Dus eh, waarschijnlijk vanaf 12 uur op eh, Fox gaan we, is het of Rico kijken... of je staat nog helemaal lamlendig op Oktoberfest. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga Rico kijken vanavond. Dat ga ik doen. Top, wat ga jij doen? Barco-terrein. Vanity? Ik ga op visite. De, <laughs> jij gaat op de visite, visitewagon? Ja. Kijk, hartstikke goed. Hey jongens, wij gaan lekker luisteren naar eh, de nummer 1 weer van deze week. Promises Sam Smith en Calvin Harris. En dan zien we jullie volgende week weer. Hopelijk is Patrick zijn auto dan ook alweer gemaakt. En is hij er dan weer bij. We gaan het meemaken. Alles kan hier gebeuren tijdens de Breakdown.